9 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Het kabinet en de Europese Commissie in Brussel hebben een akkoord bereikt... over de regeling die vluchten moet gaan verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De NOS heeft dat conceptbesluit in handen. Over de regeling is twee jaar gesproken. Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven... krijgen voorrang op Lelystad, staat erin. Ook alle EU-lidstaten zijn het daarmee eens. Oud-president Robert Mugabe van Zimbabwe is overleden. Toen hij in 1980 aan de macht kwam had hij veel krediet... maar hij ontwikkelde zich tot een meedogenloos dictator. In 2000 nam hij blanke boeren hun land af en gaf het aan zijn eigen aanhangers. De economie van Zimbabwe stortte volledig in. Twee jaar geleden werd hij afgezet. Robert Mugabe is 95 jaar geworden. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en dat is nu ook voelbaar voor bedrijven die laaggeschoolde mensen zoeken. Zoals schoonmakers, verkeersregelaars en medewerkers aan de lopende band. Volgens het UWV zijn die vacatures lastig in te vullen omdat werkzoekenden nu liever ander werk accepteren. Ook lichamelijk zware beroepen, werk op oproepbasis en werk voor een paar uur per dag zijn minder populair. De tandartsen in Nederland vinden dat te veel kinderen nooit naar de tandarts gaan. Het zijn er zo'n 600.000, zeggen ze, en dat moet anders. Ze willen dat de zorgverzekeraars gaan helpen om de kinderen en hun ouders te bereiken. Maar veel zorgverzekeraars zeggen dat dat niet kan vanwege de privacyregels. De tandartsen hebben minister Bruins nu om hulp gevraagd. In de finale van de US Open staan de Amerikaanse Serena Williams... en de Canadese Bianca Andreescu tegenover elkaar. Williams won de halve finale in twee sets van de Oekraïense Jelina Svitolina... Andriescu had ook twee sets nodig om de Zwitserse Belinda Bencic uit te schakelen. Het weer, eerst nog wat zon, maar later bewolking en regen.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 Ja, het eerste uur hebben we de harp, eh, de saxofoon gehad... Eh, big bands, wat vocaal werk. En het tweede uur gaan we daar gewoon mee door. Ik had al beloofd dat het een uitzending zou zijn... een beetje in de stijl van vroeger muziekmozaïek en Egmond Binnen. Van Anne van Egmond, dat soort muziekjes draaien. natuurlijk ontbreekt de echte jazz niet. En deze toon heb je onmiddellijk herkend. That Old Devil Called Love. En dit in de uitvoering van uh, eh, Zoot Sims, de bekende saxofoonspeler. Maar ik heb nog een andere uitvoering klaarstaan van een zangeres. En die wil ik eigenlijk ook laten horen. Die is ook wel eh, de moeite waard. En dat ga ik nu meteen doen. Chris Connor. That Old Devil Called Love. van een eh, LP uit 1991, Angel Eyes. En dat Chris Connor... samen met het Hank Jones trio. Someone's whispering in my ear. I say, No, no, go away. But he don't hear. He follows me around, builds me up, tears me down. I try my best to shake him, but he just hangs around. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. Putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that sly son of a gun again. He keeps telling me that I'm the only one again. But I still have that rain still have those tears and rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down, till I'd be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings his siren song, I just gotta tag along with that old devil call. Ja, wie heeft het nummer niet uitgevoerd, zou ik bijna zeggen. Ehm, dit, een hele bekende uitvoering natuurlijk van Alison Moyer. Die heeft volgens mij in Hit gestaan. Daarmee ooit Old Devil Called Love. En wat gaan we nu doen? We gaan nu eens luisteren naar Sarah Gazarek. En Sarah Gazarek heeft, maakt mooie cd's. Onder andere Yours, een cd uit 2005. staat een eh, nummer op Blackbird Fly, Bye Bye Blackbird combinatie. Maar ook een nummertje You Are My Sunshine. Ik zit nog te dubben. Ik kies voor... De zon schijnt hier in antwoord. You Are My Sunshine. Warm. are Sarah Kazarek, een Amerikaanse jazzzangeres, geboren in Seattle. Is naar Los Angeles getrokken en heeft al aardig wat cd'tjes gemaakt. Dit is eigenlijk haar, eerste cd, Sarah Kazarek Yours, een cd 2005. Zeer de moeite waard, met een aantal ballads erop. Eh, tijd voor iets pittigs, tijd voor iets instrumentaals. En dan hebben we het natuurlijk over een eh, Illinois Jacket en His Orchestra... Ja, vandaag doen we er veel zangeressen en, en eh, bands in. En dan gaan we eens even opzoeken waar ik het heb neergezet. Oh ja, Spanish Boots. prachtig nummer. poosje geleden bracht eh, onze grote vriend Jules Deelde, eh, Deelde Draai Door cd'tjes uit... waar eh, allerlei mooie ja, jazzmuziek stond. En dit heb ik gehaald van zo'n een van die cd'tjes. Spanish Boots. Spanish. En dat brengt me meteen bij een Spaanse trompetiste. En haar naam is ja, zo langzamerhand wel bekend aan het worden. En zij heet Andrea Motis. En zij is, eh, eh, ja, hij heeft les gehad op de Escola Municipal de Musica de Saint-Andreu. En die Saint-Andreu Jazz Band, waar ze, in, eh, waar ze gespeeld heeft... die hebben aardig wat cd's geproduceerd... die overigens zeer de moeite waard zijn. Er staan ook redelijk veel filmpjes van op YouTube. Dus als je eens kijken wil daarna de Saint-Andreu Jazz Band is, zeker de moeite waard. Maar het volgende nummer, I Remember You... dat, eens even kijken wat, hoe dat precies heet... Eh, I Remember You, dat komt van haar cd Emotional Dance, een cd uit 2017. En zij zingt en speelt trompet. Een combinatie die tegenwoordig wel meer voorkomt. Eh, eh, Andrea Motis. I remember you You're the one who made my dreams come true few kisses ago. I remember you, you're the one who said, I love you too. Didn't you know? stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall shall tell them I remember you. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? fell like rain out of the blue. When my life is through, ain't the angels ask me to recall the thrill of them all? Then I shall tell them I remember. dreams come true. Few kisses ago, I remember you. You're the one who said, I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through, and the angels ask me to. remember. Remember you. Nou, de I Remember You gaat er niet helemaal maken. I remember you. Oh, we hebben het gered. Ja, Catalaanse Andrea Motis trompetspeelster. Eh, en eh, ja, kan ook nog zingen. En eh, op de, ik zat even te kijken wie op de Vibes speelde. En dat is Warren Wolf. Die speelde op de Vibes. Dat was ook een, nogal duidelijk aanwezig op deze cd. In het eerste uur heb ik La Bicyclette gedraaid. En dat is een, ja, mooi, was een mooi nummer. Maar toen dacht ik ook aan Broken Bicycles. Broken Bicycles, Tom Waits song. Uh, is ook wel door diverse mensen gezongen. Maar persoonlijk vind ik dat vind ik ook wel een hele mooie uitvoering van uh, Mathilde Santing. Ik ga eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Oh ja, hier heb ik een Broken Bicycles. van de cd Ballads uit 1997. Broken Bicycles, gezongen door Mathilde Santing. Eh, ja, ik kan me herinneren dat het uit de soundtrack van een film komt met Tom Waits. Uh, wordt de muziek verzorgd door Tom Waits en Crystal Gale. Een cd'tje moet ik nog ergens hebben. Ook een mooie uitvoering van Broken Bicycle trouwens. Ja, we hebben het wel in de ballethoek gezocht vandaag, als ik eerlijk ben. Maar goed, dat gaan we eh, oplossen door nu iets te draaien van Charlie Mingus. De 51 Street Blues. Bye. Charlie Mingus was dat eh, met eh, de de 51 Street Blues. <laughs> Als we dan toch bij de blues zijn, dan kom ik bij eh, iemand die misschien niet zo bekend is in de jazzmuziek... maar zeker wel in de filmmuziek. Dat is Klaus Doldinger, een, een Duitse saxofonist en componist. volgens mij is hij 1936 geboren of zo. En heeft heel veel soundtracks gemaakt. bekendste soundtracks zijn onder andere Das Boot. Dat kent iedereen wel, die film over die, die Duitse onderzeeër. Maar ook de Neverending Story. En hij heeft er nog veel meer gemaakt. Maar dan zou je eigenlijk niet verwachten dat dit eigenlijk ook een, eh, een jazz fusion eh, eh, man is. En hij heeft een aantal cd's gemaakt ook. Die volgens mij weer in een bokje zijn uitgebracht laatst. En dan, dan, ga ik er één nummer van draaien van Klaus Doldinger. En dat is deze. En, en, omdat we toch met de blues bezig zijn... kan ik dit wel mooi draaien, dacht ik. The Waltz of the Jive Cats. Klaus. Goldinger Live eh, van de cd Bluesy Toozy, cd 1992. Maar volgens mij is laatst alles in een box uitgebracht van hem. Ik geloof dat vijf cd'tjes waren. Eh, bekend van al zijn soundtracks, maar dit is natuurlijk eh, toch ook de moeite waard, zo gezegd. Eh, dan komen we toch weer in het spoor van de jazz. Lester Young Trio, 1946. Samen met Nat King Cole ooit een, eh, een cd gemaakt. En eh, Lester Young Trio with Nat King Cole. Somebody Loves Me. Thank you. of natuurlijk op de sax. Mooi nummertje. Eh, nou, dan gaan we rustig door met de draaien van mooie muziek op eh, CFM Jazz. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. Ik heb het met plezier uitgezocht deze keer. Deze stijl spreekt me gewoon heel erg aan. Eh, iets wat ik helemaal niet kende, maar wat ik op de, tegenkwam op internet. En dat is een Nederlandse naam, Angela Verbrugge. Maar die heeft een cd uitgebracht die eigenlijk zeer de moeite waard is. Angela Verbrugge. The Night We Couldn't Say Goodbye heet die cd. Cd 2019. En ik laat gewoon een stukje van horen, want dan zal je horen dat ze er wel wat van kan. stars and bright moonlight. We shared our secrets there. The night we couldn't say goodnight. Oh, what a surprise! How my heart beat at first sight. Enchanted by couldn't say goodnight. But I know love's a dangerous game. If I stay, I'll never be the same. But I can't leave now, it's much too late. My heart has sealed my fate. It's like he read my my deepest thoughts brought to light. All my dreams defined. The night we couldn't say goodnight. music in the air Shooting stars and bright moonlight We walked our secret path The night we couldn't say goodnight Could this thing be love? Or just a moment's joy? toy. We lingered, lost in space and time. We lingered, a feeling so sublime. de Vancouver jazz scene, Canada. Er komt veel jazz uit Canada hè, tegenwoordig. En eh, eh, ja, zeer de moeite waard. The Night We Couldn't Say Goodbye, cd uit 2019. En eh, in mijn kast trof ik nog een cd'tje aan. en hoe heette dat cd'tje ook weer? Dat is de Le, France, Le France Album. En dat is cd 2017. Dat is allemaal Canadese jazz. En daar staat onder andere ook deze op, Petit Fleur. Jill Barber. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur de printemps, petite fleurs d'amour. Nee, eh, Jill Barber. En dat eh, is... Eh, oh ja, het komt allemaal uit de Canadese hoek. Hij komt uit de buurt van Toronto, dacht ik. mooie muziek gemaakt. En dan gaan we voor iets heel anders. De Hot Sardines. Eens even kijken waar ik hier neergezet heb. De Hot Sardines. Ik, heb even, ik moet hem even vinden. En dat is leuke muziek. is het. I Crazy Rhythm. leuk muziek. De Hot Sardines. En eh, dat is een band die is opgericht in New York 2007. Eh, en uh, eh, Elisabeth Bougereau en pianist Even Palazzo... zijn de, bekende, of de, de, de leidende mensen binnen deze band. Hot jazz, ragtime, chanson, swing, alles spelen ze. Vind je dit leuk? Moet je op internet kijken. De Hot Sardines zijn wel wat filmpjes van. We gaan eruit met een, de laatste song. En dat is er een van de Even, even kijken hoor. De Brubeck Brothers. Dat zijn twee zoons van Dave Brubeck. De Dave uh, Brubeck Brothers Quartet van de CD Timeline. The Golden Horn. Ik zou zeggen, ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. Brothers, bestaat uit eh, Chris Brubeck op uh, ja, bas, electric bass, trombone, Dan Brubeck op de drums, Mike de Micchio gitaar en Chuck Lamp op piano. Ja, we hebben deze uitzending met veel plezier gemaakt. We hebben getracht een beetje in de stijl van de mainstream te blijven. Dat is aardig gelukt. Hier en daar een kleine uitzending gemaakt. Ik hoop dat je het leuk vond, deze stijl. En ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne zondag.